Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Hezbollah heeft de dood bevestigd van een hoge commandant... bij een aanval in Beirut in Libanon. Hij zou verantwoordelijk zijn voor raketaanvallen op Israël de laatste jaren. De laatste dagen zijn er heftige aanvallen van Israël op Hezbollah. Die groep schiet ook raketten af op Israël. Gisteravond riep de Amerikaanse president Biden... in zijn afscheidsspeech bij de VN nog op tot vrede. Full-scale war is not in anyone's interest. Even as the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible. In fact, it remains the only path to lasting security. Een oorlog is in niemands belang, zei hij. Biden wil dat Israël en Hezbollah met elkaar in gesprek gaan voor het staakt het vuren. Morgen komt de VN weer bij elkaar om de situatie te bespreken. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Nederland bijna 33.000 nieuwbouwwoningen gebouwd. Dat is het laagste aantal in zes jaar, zegt het CBS komt doordat er minder bouwvergunningen zijn aangevraagd. Door de alsmaar stijgende rente wordt het bouwen van nieuwe huizen duurder... waardoor het voor bouwbedrijven minder aantrekkelijk wordt om in te investeren. En boeren op Texel zijn alle ratten op het eiland beu. Ze knagen aan gewassen en lopen in huizen. Boeren willen daarom zoveel mogelijk van de dieren gaan afschieten. Met gif bestrijden mag niet meer en de gemeente is al een tijdje gestopt met bestrijden... waardoor het aantal ratten nu echt de spuigaten uitloopt. De extreme regen in Midden-Europa eerder deze maand... heeft een duidelijke link met klimaatverandering. De opwarming van de aarde heeft de buien 7% zwaarder gemaakt... zegt een groep internationale klimaatonderzoekers. We hebben al klimaatverandering meegemaakt. En we zien nu dat het waarschijnlijker is geworden. Maar we hebben ook gekeken naar wat als er nou nog meer klimaatverandering zou plaatsvinden... zou het dan nog vaker gebeuren. En ook daar, ja, daar hebben we naar gekeken. daar is onze schatting dat als het verder opwarmt... naar nog 2 graden, in totaal 2 graden, dat dit anderhalf keer zo waarschijnlijk is. Landen moeten zich daarom beter voorbereiden op extreem weer, zeggen de onderzoekers. Dijkverhogingen en investeren in waarschuwingssystemen kunnen een groot aantal slachtoffers voorkomen. Het weer nog vanochtend veel grijs en kans op een enkele bui. Maar daar blijft het niet bij. Later vandaag trekt er veel regen over het land. Het wordt niet warmer dan een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen Heemskerk en Beverwijk-Oost. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is daar één rijstrook dicht.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Opnieuw zijn er minder nieuwe woningen gebouwd. In de eerste helft van dit jaar ging het om 32.000 huizen. Dat is volgens het CBS het laagste aantal in zes jaar. Een van de twee lichamen die begin deze maand werden gevonden in een maisveld net over de grens bij Enschede is geïdentificeerd. Het is een Poolse man van 25. De tweede man is nog niet geïdentificeerd. De doodsoorzaak van beide mannen is onduidelijk. De man die met een wapen werd gezien bij de golfbaan van Donald Trump... is nu ook aangeklaagd voor poging tot moord. Ryan Wesley Routh was tot nu toe alleen aangeklaagd voor illegaal wapenbezit. Hij heeft zelf nog geen verklaring afgelegd. Het weer bewolkt en vooral vanmiddag regen. Het wordt maximaal 16 graden. ZFM. send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world.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 Wat ik toen dacht, dat nog van Oh, was ik maar een gijzelaar. Dan stond altijd mijn eten klaar. Dan kon ik altijd blauwe jassen. En hoefde nooit meer af te wassen. En nooit meer op mezelf te passen. Als was ook weer in Spanje, dus ik hield het daar niet droog. Ik raakte door mijn geld heen Geen peseta meer op zak Het was een veertiendaagse reis Dus het hotel dat werd de bak Wat ik toen Dat is nog steeds verdacht Oh was ik maar een gijzelaar meer op mezelf te passen.